Marion Koekoek met het NOS-journaal. In Brussel onderhandelingsleiders nog altijd over een oplossing voor de eurocrisis. Volgens diplomaten is er een akkoord op handen over de Griekse schulden. De Europese banken zouden 50% van de Griekse schulden kwijtschelden. Ook zouden de regeringsleiders bijna overeenstemming hebben over versterking van het noodfonds. Er is in ieder geval een deelakkoord gesloten over het versterken van de positie van banken. Vanaf juli volgend jaar moeten die 9% van al het geld dat ze uitlenen als buffer in kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Alle banken voldoen nu al aan die eis. De Braziliaanse minister van Sport is afgetreden na beschuldigingen van corruptie. Orlando Silva is al de zesde minister sinds juni die wordt gedwongen op te stappen. Silva zou zichzelf en zijn partij geld hebben toegeëigend dat bedoeld was voor sportorganisaties. Met het geld moesten onder andere sportactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd. De minister ontkent die aantijgingen. Een belangrijke taak van Silva als minister was het toezicht houden op de voorbereidingen voor het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Brazilië heeft nog geen opvolger benoemd. De werkkamer van Harry Mulisch in zijn huis in Amsterdam wordt opengesteld voor publiek. Na het overlijden van de schrijver is er niets aan de inrichting van de kamer veranderd. Alles ligt nog op de oorspronkelijke plek. Het hele huis aan de Leidse Kade wordt een dependance van het Letterkundig Museum. In de andere kamers van het Harry Mulisch huis komen wisselende tentoonstellingen. De bedoeling is dat het huis in 2013 open gaat voor publiek. Dan nog het weer, vannacht helder en temperaturen van 3 tot 9 graden.